Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Precies 10 jaar na de MH17-ramp heeft 1 op de acht nabestaanden last van chronische klachten. Zoals slapeloosheid, concentratieproblemen of depressies. En dat komt omdat ze nog steeds erg rouwen om het verlies van een dierbare bij de ramp. De Rijksuniversiteit Groningen heeft er onderzoek naar gedaan. Er zijn nabestaanden die na therapie hun leven weer hebben opgepakt. Maar bij anderen gaat dat moeilijker. Sommigen zijn bij de ramp hun hele gezin verloren. Op verschillende plekken wordt die ramp vandaag herdacht. Bij het neerhalen van de MH17 kwamen alle inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders. In Vijfhuizen, vlakbij Schiphol, staat het Nationaal Monument MH17, waar straks een herdenking is. 298 bomen staan daar, één voor elk slachtoffer. En ook staan alle namen op het monument. Voor nabestaanden blijft dat een heftig moment. Maar toch vind ik het ook wel heel fijn om het over de gebeurtenis ook te hebben en ik kijk ook uit naar het moment hè, dat ik zijn naam ook voordraag. Want dat gebeurt ook bij de herdenking. En dat geeft me ook troost. Ook in Hilversum is straks in herdenking... omdat veel van de slachtoffers uit die stad kwamen. President Biden wil een verbod op het wapen waarmee Donald Trump werd beschoten. De AR-15 is een semi-automatisch vuurwapen... en de dader van de aanslag had het van zijn vader, die het legaal had gekocht. Biden wil al langer een wapenverbod. Ook na de aanslag wil Trump nog steeds geen verbod. De provincie Utrecht roept op om voorlopig niet naar landgoed Den Treek bij Leuzen te komen. Het heeft alles te maken met een confrontatie tussen waarschijnlijk een wolf en een jong meisje gisterochtend. Ze schrok toen het beest op haar afkwam en raakte licht gewond. Er loopt nog een onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het weer. Lokaal kan er een buitje vallen vandaag, maar op de meeste plekken schijnt de zon volop. Het wordt zo'n 19 graden in het noorden tot 24 in Brabant en Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh where's I'm going Darling darling, when that train roll up and out, I come walking out, come walking out, when that, that train roll up and out, I come walking out, come walking out.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 Die vlucht werd vandaag tien jaar geleden boven Oekraïne neergehaald. De officiële herdenking is vanmiddag in Vijfhuizen. De Amerikaanse president Biden wil het type wapen verbieden... dat is gebruikt bij de aanslag op presidentskandidaat Trump. In een toespraak riep hij op om de semi-automatische AR-15 van de straat te krijgen. Nederland schendt nog steeds fundamentele kinderrechten... concludeert de internationale kinderrechtenorganisatie Kids Rights. Komt vooral door de afnemende vaccinatiegraad. Het weer, lokaal valt nog een bui. Verder schijnt de zon geregeld bij 19 tot 24 graden. 106.9 ZFN. far away, stays for a day, never a friend.